uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Het aantal lokale partijen in gemeentecolleges is weer gegroeid. In 76% van alle gemeenten bestuurt op dit moment een lokale partij. Vier jaar geleden was dit nog 70%. Dat blijkt uit een analyse van de NOS. Ook het aantal vrouwelijke wethouders is toegenomen. In 2010 was 19% van de wethouders vrouw, nu is dat 25%. In 16 gemeentes wordt nog onderhandeld. De belasting op gas moet met 75% omhoog als het aan de klimaattafel ligt. Hiermee wil het adviesorgaan meer huishoudens en bedrijven van het aardgas afkrijgen. En voor stroom moet er juist een belastingverlaging komen... zodat elektrische warmtepompen aantrekkelijker worden. Deelnemers van de klimaattafel zeggen tegen de Volkskrant... dat dit plan vrijwel zeker wordt opgenomen in het klimaatakkoord. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onderzoekt misstanden in de bedrijfskantines van Defensie. Er zijn klachten over muizen- en rattenoverlast, vieze lucht en aangevreten brood. Dat schrijft het AD. Zo is in maart de kantine van de marine in Den Helder gesloten... omdat er motmuggen tussen de broodjes vlogen... en het kantinepersoneel dagelijks muizen, keutels en urine moest opruimen. De regering trekt 60 tot 70 miljoen euro uit om het gebruik van goederentreinen te stimuleren. Het ministerie van Infrastructuur hoopt dat vervoerders zullen kiezen voor de trein in plaats van vrachtwagens. Dat is beter voor het milieu en het creëert ruimte op de snelwegen. In 2030 moeten er anderhalf keer zoveel goederen over het spoor gaan. Buitenlandse studenten die in Nederland leven voelen zich vaak buitengesloten. Dat blijkt uit een enquête van verschillende belangenorganisaties waar Trouw over schrijft. Twee op de drie ondervraagden zeggen dat ze zich wel eens eenzaam voelen. Buitenlandse studenten hebben vooral contact met elkaar. Ze, gaan, eh, ze hebben eigen studentenhuizen en gaan naar borrels die speciaal voor hen zijn georganiseerd. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.